heeft toegegeven dat hij rond de jaren 70 een jongen heeft misbruikt... In het tv-programma Nova vertelde het slachtoffer hoe hij de geestelijke herhaaldelijk moest bevredigen. Tijdens een telefonisch interview bood de man zijn verontschuldigingen aan. Op de vraag of hij meer jongens heeft misbruikt, zei hij dat zou kunnen. Ik zou het niet weten. De Indonesische politie heeft op Java een van de meest gezochte terroristen van Zuidoost-Azië doodgeschoten. Dat heeft president Yono bevestigd. Het is Dumatin, die wordt beschouwd als vooraanstand lid van de terreurgroep Jemaah Islamia ze onder meer achter de aanslagen uit 2002 op Bali hebben gezeten. De Verenigde Staten hadden op het hoofd van Doumatin een prijs van 10 miljoen dollar gezet. Minister van Middelkoop heeft de afgelopen dagen de Nederlandse militairen in Afghanistan bezocht. Hij heeft hen uitgelegd hoe de discussie over de verlenging van de missie in Oeruzgan in het kabinet is verlopen. Het kabinet is gevallen vanwege een gebrek aan vertrouwen, niet om jullie prestaties, zei hij. Volgens Van Middelkoop heeft Nederland wereldwijd veel lof geoogst. Met het boekenbal is in Amsterdam de 75e editie van de Boekenweek begonnen. Het thema is jong zijn. Tijdens het bal vertelde Adriaan van Dis over zijn ervaringen met schrijvers op school... en blikte middags Dekkers terug op zijn eigen ik. Ook Joost Zwageman was van de partij. Hij schreef het Boekenweek geschenk. De Boekenweek duurt nog tot en met 20 maart. Het vervolg op de film Fitna van PVV-leider Wilders komt niet meer uit voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wilders kondigde vorig jaar een tweede film aan en was van plan die uit te brengen voor de verkiezingen, maar doordat die met een jaar zijn vervroegd, lukt hem dat waarschijnlijk niet meer.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 Es un sentimiento que hace una sesión. Si la puerta es del corazón, es algo que te guía. Una descarga de energía que te va quitando el dolor, Te hace atropellar, te crea confusión. Seguro que es la fuerza. Shaw taste good, oe oe, it's a wicked, wicked world.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 Cause it's you and me together, and baby, all we've got is time